Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse premier Valls kondigt strengere maatregelen aan om terrorisme tegen te gaan. De Franse veiligheidsdiensten krijgen meer mensen en middelen... en verder worden gevangen jihadisten geïsoleerd van andere gevangenen... om radicalisering te voorkomen. In een emotionele toespraak in het parlement zei de premier... dat Frankrijk niet in oorlog is met de islam... maar met terroristen en jihadisten. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van kort na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Te zien is hoe de twee terroristen een stukje wegrijden en een toegesnelde politieauto tegenkomen. Ze stappen uit en openen het vuur op de politieauto die snel achteruit rijdt. De man die de beelden maakte zegt dat hij niet kon geloven dat er werd geschoten met echte kogels. In Berlijn hebben 10.000 mensen meegelopen in een waken tegen terreur en voor tolerantie. De waken was georganiseerd door de moslimgemeenschap in Duitsland vanwege de aanslagen in Frankrijk. De Duitse bondskanselier Merkel en president Gauck waren er ook bij. Gauck zei dat de Duitsers zich verzetten tegen iedere vorm van demonisering en uitsluiting. Studenten hebben een legerkazerne in Mexico bestormd. Ze beschuldigen de militairen van medeplichtigheid aan de verdwijning van 43 studenten vorig jaar september. Er zijn aanwijzingen dat de vermiste studenten zijn verbrand in crematoria van het leger. Op de legerkazerne kwam het tot een veldslag waarbij de militairen werden bekogeld met stenen en flessen. PvdA-leider Samsom heeft bijgepraat met zijn partijgenoten in de Eerste Kamer... die vorige maand tegen de zorgwet stemden. Samsom wilde langere tijd met de drie senatoren overleggen. Het kabinet werkt inmiddels aan een nieuwe zorgwet... die rekening houdt met de bezwaren van de PvdA-senatoren.